Zij aan zij, we maken tijd voor elkaar. Onze vriendschap is zo puur. Kom erbij, kom erbij, het is gezellig hier. Ja, we bellen om het uur. Met je telefoon, nooit alleen gewoon. Met zo'n allen op samen bellen is zo fijn. Echte vriendschap begrijpen elkaar. Ja, we zitten op één lijn. We verstaan elkaar niet, maar wat maakt het uit?